de president in een tv-interview excuses maakte voor een omstreden telefoon Bildzeitung. Hij had op dreigende toon geëist dat een kritisch artikel over een privélening niet zou worden geplaatst. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd flink wat regen, kans op onweer, hagel en zware windstoten. Aan zee is het tot in de middag kans op storm. Het wordt zo'n 9 graden vandaag. Pas vrijdag wordt het een stuk droger en rustiger. Dit was het NOS Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoogmade 2 kilometer.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 De kans is vooral groot dat het water er over de dijk komt. Dat de dijk echt doorbreekt is minder groot. Ook wordt geprobeerd honderden dieren in veiligheid te brengen. Het noorden van het land kampt tot dagen met hoog water. Vannacht viel er veel regen en sinds gisteravond geldt in de hele provincie Groningen een vaarverbod. KNMI heeft Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen de code oranje afgegeven. Die provincies hebben te maken met zeer zware windstoten aan zee met een kracht van 120 km per uur. Trekken buien van noord naar zuid over het land en daarbij zijn in de kustprovincies, maar ook verder landinwaarts, windstoten mogelijk van 90 tot 110 km per uur. De noordwestenstorm op de Noordzee leidt vanochtend tot hoog water. Verwacht wordt dat de waterstand aan de kust rond het middaguur uitkomt op zo'n 2,30 meter boven NAP. En daarom is een waarschuwing uitgegeven voor de kuststrook tussen Goeree-Overflakkee en Callans Oog. De kop van Noord-Holland, Texel, Friesland en een deel van de afsluitdijk. Nederlanders zijn nog nooit zo somber geweest over hun financiële toekomst. Uit een doorlopend onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat een derde van de Nederlanders dit jaar een verslechtering verwacht. Vooral steeds meer lager opgeleide en laag betaalde zien hun financiële toekomst somber in. Ook de zorgen over de Nederlandse economie nemen toe. Een meerderheid van de Duitsers vindt dat president Wolf moet aftreden. Blijkt uit een peiling van de ARD. Die werd gehouden doordat de president...